spoedige start. Maarten Stultjes met het nws Journaal. Jeugdbeschermers hebben met zoveel agressie en intimidatie van ouders te maken... dat ze soms hun werk niet meer kunnen doen. Steeds vaker schakelen ze gespecialiseerde teams van Jeugdzorg Nederland in... die extra veiligheidsmaatregelen nemen, zoals anoniem werken. Die teams zijn gericht op ouders die niet meewerken en extreem bedreigend zijn. Voor het eerst is in Nederland een minisensor geplaatst in de longslagader van een patiënt met hartfalen. Dat is gedaan door artsen van het UMC Utrecht. Via de sensor kan de patiënt online worden gevolgd. Door patiënten zo in de gaten te houden kan een arts veel sneller ingrijpen dan wanneer patiënten voor een controle op spreekuur moeten komen. Amerikaans onderzoek laat zien dat het aantal ziekenhuisopnames met een derde kan worden verminderd. De verwachting is dat het in Nederland al snel om duizenden gevallen zal gaan. Pensioenfonds Metaal en Techniek gaat volgend jaar de pensioenen niet korten. De dekkingsgraad is in de maand december uitgekomen rond de 97 procent en dat is genoeg om niet in te hoeven grijpen. De stijgende rente en de beurzen hebben de dekkingsgraad de laatste maanden geholpen. Ruim 200.000 gepensioneerden dreigden volgend jaar minder pensioen te krijgen. Het waterpeil in een deel van de Maas daalt nadat een schip bij Graven in Gelderland tegen een brug is gevaren. Daardoor raakte een stuw beschadigd en loopt er water weg uit een stuk rivier van zo'n 25 kilometer. Omdat het gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van de kades moeten er geen auto's meer langs het water worden geparkeerd, zegt de gemeente Graven. De scheepvaart op dit deel van de Maas en op het Maas-Waalkanaal is gestremd en de brug waar de N324 overheen gaat is afgesloten voor het autoverkeer. Het weer, lokaal is het mistig en waar het nu helder is kan nog mist ontstaan. Overdag lost die mist geleidelijk op, waarna de zon schijnt. Het wordt een graad of drie. Op Oudejaarsdag is het bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk tot en met de jaarwisseling droog. Nieuwjaarsdag valt er wel neerslag, in Limburg mogelijk natte sneeuw. Dit was Dennis NOS verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In het hele land, behalve in het oosten en in Zeeland, komt plaatselijk dichte mist voor. En vooral op lokale wegen kan het ook plaatselijk glad zijn. En door de gladheid is er een ongeluk gebeurd op de A29, de weg Bergen op Zoom Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug is de weg in beide richtingen dicht. Verkeer van en naar Rotterdam rijdt het best om via de Moerdijkbrug en Dordrecht over de A17 en de A16.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 I wanna take you higher. Let's set the house on fire. Oh, what he ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.